4 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. In Venezuela loopt de politieke spanning op... nu de oppositie president Maduro voor de rechter wil dagen... vanwege minachting van de democratie en de mensenrechten. De aanleiding is een besluit van een Maduro-getrouwe rechter... om de oppositie te verbieden om een anti-Maduro-referendum te organiseren. Dat besluit wekte ook de woede van de bevolking. De meerderheid wil van Maduro af, maar die zit stevig in het zadel... aangezien zijn socialistische partij de rechterlijke macht... en andere instanties in het land onder controle heeft. Door de oorlog in Syrië gaan 1,7 miljoen kinderen niet naar school. Nog eens 1,3 miljoen kinderen lopen het risico dat ze met school moeten stoppen, meldt UNICEF. Alleen al in de afgelopen twee weken zijn negen schoolkinderen gedood. Een op de drie scholen kan niet worden gebruikt vanwege de oorlog. De gebouwen zijn verwoest of worden gebruikt voor militaire doeleinden. De voormalige emir van Qatar is overleden. Khalifa bin Hamad Al Thani regeerde 23 jaar over de olierijke golfstaat van 1972 tot 1995. In dat jaar werd hij aan de kant gezet door zijn zoon, toen hij in Zwitserland was. Pas in 2004 keerde hij terug naar zijn geboorteland. Al Thani is 84 jaar geworden. Het is onrustig in het vluchtelingenkamp in Calais... aan de vooravond van de geplande ontruiming. Er zijn brandjes ontstaan en relletjes uitgebroken. Agenten werden met stenen bekogeld... waarop de politie traangas inzette. In het kamp, ook wel de jungle van Calais genoemd... verblijven naar schatting 6.000 tot 10.000 vluchtelingen. Ze willen naar Groot-Brittannië, maar worden tegengehouden. Morgen willen de Franse autoriteiten het kamp ontruimen. De bewoners zullen worden ondergebracht in opvangcentra op andere plekken in Frankrijk. De Franse autoriteiten hebben een week uitgetrokken voor het opdoeken van het kamp in Calais. Het weer. Later vannacht in het zuiden mogelijk wat regen. Morgen bewolkt en in het zuidoosten regen. Later op de dag overal droog en het wordt morgen ongeveer 10 graden.